uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Vandaag kan in Koninklijk Theater Carré in Amsterdam afscheid worden genomen van misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Van 11 uur in de ochtend tot 8 uur s avonds is het publiek welkom in het theater. Morgen wordt om 11 uur in besloten kring afscheid genomen door vrienden, familie en anderen... die de vermoorde misdaadverslaggever persoonlijk kenden. De familie vraagt mensen om in plaats van bloemen mee te nemen... een donatie te doen aan de stichting De Gouden Tip. Die inzamelingsactie voor De Gouden Tip in de verdwijningszaak Tanja Groen... is opgezet door Peter R. Vries. In Haiti is Ariel Henry aangesteld als nieuwe premier. Hij beloofde dat hij de orde in het land zal herstellen en dat hij nieuwe verkiezingen zal uitschrijven. Henri vervangt de afgetreden interim-premier Claude Joseph... die het premierschap met steun van de politie en het leger naar zich had toegetrokken... na de moord op president Moïse. In de nieuwe regering wordt Joseph minister van Buitenlandse Zaken. In Frankrijk moeten volwassenen vanaf vandaag een coronapas bij zich hebben... als ze naar evenementen of culturele instellingen gaan waar meer dan 50 mensen zijn. De pas sanitaire is vanaf augustus ook verplicht in cafés, restaurants en sommige winkelcentra. Nederlanders die op vakantie gaan naar Frankrijk kunnen volgens de AWB de Nederlandse corona-check-app gebruiken. Streamingsdienst Netflix verwacht dat de groei van het aantal abonnees de komende tijd vertraagt. Nu wereldwijd veel coronamaatregelen worden versoepeld en ook de concurrentie van andere streamingdiensten toeneemt. Er kwamen tussen april en juni anderhalf miljoen Netflix-abonnees bij, waarmee het totaal wereldwijd op 209 miljoen komt. Om weer aantrekkelijk te worden voor gebruikers gaat Netflix behalve films en series ook games aanbieden, zonder extra kosten voor abonnees. Het weer, vooral in de zuidelijke helft zon. In het noorden komt wat meer bewolking voor. Het wordt 20 tot 23 graden in het noorden tot lokaal 26 in het zuiden en oosten. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Verkeer rijdt langzaam over de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Voor knooppunt de Nieuwe Meer staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Het heeft te maken met de nasleep van een ongeluk op de A10 Zuid, de Buitering. De rechterrijstrook is nog dicht bij Amsterdam Buitenveldert voor bergingswerkzaamheden. Op de A10 zelf staat nog 3 kilometer file met ook daar 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zandvoort.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 Hij vervangt de afgetreden interim-premier Claude Joseph... die het premierschap naar zich toe had getrokken na de moord op president Moïse twee weken geleden. In Centraal-China heeft de zwaarste regenval in decennia geleid tot enorme overstromingen. Er zijn zeker twaalf mensen omgekomen.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, bailame, esta rumba esta gitana que siempre canta. sempre cantare, però non sempre cantare, però non sempre cantare, è e la roba gitana che non sempre cantare. selection without objection. to me. por tu pena. Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tus caderas? Y ese fuego que is jouw keuze ZFM. message, baby. So sad to see you fade away.